Drie uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis is gestegen met 118, heeft het RIVM bekendgemaakt. Er zijn nu bijna 10.000 mensen die met corona in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Het aantal geregistreerde doden is gestegen met 165 voor zover bekend zijn in Nederland nu 3916 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. In werkelijkheid meer, omdat alleen geteste patiënten worden meegerekend. Volgens het RIVM zijn de cijfers op dinsdag vaak de hoogste van de week, omdat meldingen van het weekend vaak pas op maandag worden verwerkt. De basisscholen, kinderopvang en het speciaal onderwijs kunnen onder voorwaarden na de meivakantie open. Ook mogen kinderen en jongeren meer sporten. Staat in het advies van het Outbreak Management Team dat de NOS heeft ingezien. Als er eind mei geen grote corona-uitbraken meer zijn geweest... kan ook het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op een heropening. Het advies voor verzorgingshuizen is om de bezoekregeling niet te versoepelen... en over kappers is nog niets afgesproken. Wel mogen tandartsen en mondhygiënisten weer aan het werk. Vanavond maakt premier Rutte meer bekend. Oostenrijk gaat de coronamaatregelen weer iets versoepelen. Dat maakt de bondskanselier Koerts bekend. Restaurants mogen vanaf 15 mei weer open, mits werknemers mondkapjes dragen. En eindexamenleerlingen gaan vanaf begin mei weer naar school. Overige klassen stapsgewijs vanaf half mei. Ook alle winkels mogen komende maand weer open. De kleinere waren dat al. De veroordeling van Jos de G. voor het verkrachten en doden van Nicole van den Hurk in 1995 kan in stand blijven. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. DNA-onderzoek leidde in 2014 tot aanhouding van de G. De rechtbank vond alleen verkrachting bewezen. Het gerechtshof vond ook bewezen dat hij het meisje had gedood en legde 12 jaar celstraf op. Tegen die uitspraak ging Jos de G. in cassatie. De advocaat-generaal is het nu eens met het Hof.